Dit is Rashid Finch met het nos chaal De verdreven Libische leider Gaddafi is dood. Dat is te zien op een video van de Arabische tv-zender Al Jazeera. De beelden tonen het lijk van de verdreven dictator. De beelden zijn schokkerig. Het bovenlichaam van Gaddafi is ontkleed en bebloed... en hij wordt heen en weer geschud door mensen om hem heen. De tv-zender Al Arabiya heeft beelden van het lichaam van Gaddafi dat op een truck wordt geladen. beelden zijn ook te zien op nos.nl. Volgens de Nationale Overgangsraad is Gaddafi vanochtend gedood toen hij met een konvooi probeerde zijn geboortestad Sirte te ontvluchten. Het konvooi zou onder vuur zijn genomen door NAVO-vliegtuigen en de raad zegt dat Gaddafi levend is gepakt en later is doodgeschoten. Zijn lichaam is volgens Arabische media meegenomen naar de stad Misrata en zou in een moskee zijn gelegd. Vanochtend meldde de Nationale Overgangsraad dat Sierte na een kort laatste offensief is gevallen. Om Sierte, dat gold als het laatste grote Gaddafi-bolwerk, is wekenlang fel gevochten. Bij het offensief zou Gaddafi's zoon Mutassim zijn opgepakt of gedood. Zijn zoon Seif al-Islam zou nog in leven zijn en zich schuilhouden in de woestijn. De speciale taskforce die de georganiseerde criminaliteit in Brabant bestrijdt, heeft tot nu toe 1200 verdachten opgepakt. Verder zijn 800 hennepkwekerijen geruimd en er is beslag gelegd op ruim 4 miljoen euro aan crimineel vermogen. De taskforce werd bijna een jaar geleden ingesteld na een reeks gewelddadige incidenten die te maken hadden met drugs. De Rus die volgens het Openbaar Ministerie vastgoedhandelaar Willem Enstra heeft doodgeschoten zit vast in Polen. Bronnen hebben dat aan de NOS gemeld. Justitie maakte vorige week bekend dat de vermoedelijke schutter een Rus is en dat hij in het buitenland is gepakt. Maar waar werd toen niet bekendgemaakt. Justitie heeft om zijn uitlevering gevraagd. Dan het weer. Vanavond nog een enkele bui. Vannacht brede opklaringen met op veel plaatsen vorst aan de grond. Morgen veel zon en droog. Het wordt dan 11 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staat 178 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 5 kilometer. A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Gooimeer en Knopendiemen 6 kilometer. Dat is een aanrijding. Bij Knopendiemen is de rechte reishoek dicht. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Knopend Burgerveen en Zoeterwoude Rijndijk 8 kilometer. A10 de ring Amsterdam tussen Knopend Amstel en Sloten 5. A12 Utrecht-Den Haag tussen Reewek en Zevenhuizen 5 kilometer. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht-West 5, A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam met het knooppunt Terbrechtseplein ook 5. A20 richting Gouda verderop tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer. A27 Utrecht-Breda tussen Houten en Lexmond 11. En op de A28 Utrecht richting Amersfoort tussen knooppunt Rijnsweert en Afrit en Dolder ook 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.